jets en jerrycans naar de Koerdische stad Erbil. De hulp is beslamitische staat zijn ontvlucht. Volgens de VN is het een van de grootste hulpoperaties van de UNHCR sinds lange tijd. Gisteren vertrok ook een Nederlands transporttoestel met hulpgoederen naar Erbil. In de Amerikaanse stad St. Louis, vlakbij Ferguson, heeft de politie een man doodgeschoten. Volgens lokale media gaat het om een zwarte man die agenten bedreigde met een mes. De man zou kort voordat hij werd doodgeschoten hebben geprobeerd een winkel te overvallen. Toen hij vervolgens met een mes op agenten afliep, werd hij doodgeschoten. Tien dagen geleden werd in Ferguson een tiener door een agent doodgeschoten. En sindsdien zijn er zware rellen en protesten in de stad. De Oekraïense regering heeft 14 Russische televisiestations verboden omdat ze oorlogspropaganda zouden uitzenden. Het betreft onder meer de bekende zenders Russia Today en Live News die bekend staan als pro-Kremlin. Ze mogen niet meer uitzenden via het Oekraïense kabelnetwerk, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kiev. Intussen gaan de gevechten in het oosten van Oekraïne onverminderd door. Onder meer in de straten van Lugansk wordt zwaar gevochten. In het centrum van Sittard woedt een uitslaande brand. Het vuur ontstond in een woning op de Oude Markt. Enkele tientallen mensen moesten uit voorzorg een naastgelegen hotel en restaurant verlaten. De brandweer zegt dat de vlammen niet overslaan naar panden in de buurt. De brand trekt veel bekijks. Een deel van de markt is afgezet. De oorzaak van de brand in Sittard is nog onbekend. Het weer, de buigheid neemt steeds verder af.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 De hulp is bestemd voor een half miljoen vluchtelingen die de terreur van de islamitische staat zijn